was dat. 1 minuut eh, voor 1 eh, en dan ga ik eh, dus helemaal niks meer doen tot aan het nieuws van 1 uur. Want ja, ik ga geen plaatjes van 1 minuut draaien. Dan zou ik weer bij die EP van Kashmir Hakima uitkomen.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 om het aftreden te eisen van president Mubarak maar op veel andere plaatsen zijn de straten verlaten. Militairen zijn op grote schaal aanwezig om de orde te handhaven. Vannacht is massaal geplunderd uit winkels en uit huizen in de buitenwijken van Cairo. De politie is nauwelijks op straat te zien. De Egyptische autoriteiten hebben de Arabische nieuwszender Al Jazeera uit de lucht gehaald. Ook is de werkvergunning van de journalisten ingetrokken. GroenLinks levert in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond flink in... door de steun aan een nieuwe missie in Afghanistan... De partij komt uit op acht zetels en dat is een verlies van drie vergeleken met vorige week. Onder leden van GroenLinks is veel weerstand tegen steun aan de missie in Kunduz. De oorzaak van het zware treinongeluk in Duitsland is nog volkomen onduidelijk. Deskundigen zijn vanochtend begonnen met onderzoek. In de deelstaat Sachsen-Anhalt botste gisteravond een passagierstrein frontaal op een tegemoetkomende goederentrein. Door de klap kwamen tien mensen om het leven. 23 reizigers raakten gewond, van wie een aantal er slecht aan toe is. In Bovenleeuwen zijn bijna 80.000 legkippen om het leven gekomen bij een brand in een schuur. Die brak kort voor middernacht uit. Volgens de brandweer zijn in Bovenleeuwen geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Novak Djokovic heeft de Australian Open gewonnen. De servier versloeg de schot Andy Murray in drie sets, 6-4, 6-2 en 6-3. Het is de tweede keer dat Djokovic het tennistoernooi in Melbourne op zijn naam schrijft. Ook in 2008 won hij de Australian Open. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Moskou heeft de Nederlandse vrouwenploeg goud gewonnen op de achtervolging. De ploeg met Irene Wust, Marit Leenstra en Diana Valkenburg eindigde voor Noorwegen en de ploeg uit Duitsland. Het weer, plaatselijk mist en wolkenvelden. Op steeds meer plaatsen zonnige periode.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 Hard To Be. inmiddels hebben ze al de tweede al in de aanbieding van hetzelfde album Zion. Maar die heb ik nog eventjes laten zitten. Want het, het, begint toch altijd lekkerder met, met dit nummer. donderdagavond gewoon hier in de studio. Het was een beetje een dampende avond, kan ik erbij bij vertellen. Foto's staan op Facebook. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk maar eens even gewoon bij mij op, eh, op mijn Facebook. En anders bij de jongens van Ravolva zelf. Dus dat eh, kan ik je in ieder geval eh, wel vertellen. nou, we gaan zo dadelijk het gebleven denk ik. want, want je bent aardig aan het tokkelen geweest, geloof ik. Inderdaad. Ja? Zwetende vingers. Zwevende vingers. Marcus, zou het zo maar kunnen dat we kunnen gaan beginnen of niet? Marcus is lekker bezig geweest. Uh, kunnen van mijn part kunnen we. Nou, dan gaan we, dan gaan we dat eh, nu uh, meebeleven. Het eh, live moment van Sus de Groot. Oftewel Night. welk nummer ga je spelen? Ehm, ik ga beginnen met een nieuw nummer. Dat heet Say It Twice. Ja. En wil je nog weten waar het op gaat? Nou, eh, ik, eh, ik zou het heel graag... Eh, we horen het wel. Vrije, tekstinterpretatie. Eén één huishoudelijk moment. Moet ik deze microfoon... die kan gewoon dicht. Dus oké, we zijn er klaar voor. Hier is Sus de Groot. night. Ja. Wauw, dit was hem. Jazeker. Ja, eh, nou, het, <laughs> de kop is eraf. heet in de studio. Ja, dat maakt niet uit. Lekker eh, zonnetje. ja, goed. Eh, dan is het nog niet eens <laughs> zomer, om het maar zo te zeggen. Goed, het kop is straf. We gaan zo direct nog een nummer van je horen, zo dadelijk. Ehm, ik heb eerst nog wat anders klaarstaan. En dat is Rebecca Pelopersi heet zij. En dat nummer dat heet Deadlock End. last night I was in a big fight. I didn't understand what was wrong with me. Stood there with your shoulders hanging down. You tried to keep it calm, but dazzling still came around. Started to yell at you, can't you see? It confuses me, it separates me. Me from you. I guess the way evil came and stole it from us too. What shall I do when it's all over? do when I call it to pass? The grave is still looking for a new job, and baby, we have brought our love to a dead love. What shall I do when I call it the past? The grave is still looking for a new job, and baby, we have brought our love to a deadlock. dat was het dus eh, voor de tweede keer hier bij ZFM Zandvoort. Donderdagavond eh, beleefden ze de primeur bij Alternative FM. Eh, deze Rebecca Pelopessi uit het zuiden van het land. Brabant, daar komt ze vandaan. En dit nummer dat heet Deadlock End. Het schijnt in Brabant op de lokale radiostations erg veel gedraaid te worden. Tenminste, ze heeft ook een aantal optredens gehad. Omroep Zuidplas is de volgende mm, moment dat ze daar wat gaat doen. En eh, hoe ik er aangekomen ben, dat is ook een heel leuk verhaal. Het heeft eh, te maken met eh, een van de finalisten van de Grote Prijs van Nederland van het afgelopen jaar. En Larry Mayfield. jongen die wat soul brengt, maar met een gospelrandje erin aanbrengt. En dat heeft zij eigenlijk ook. En dus eh, word ik dan op een gegeven moment getriggerd eh, door het feit van singer-songwriter. Ja, je gaat zoeken en dan ga je dat afpakken en afplukken en dan laat je dat horen. Bijvoorbeeld aan eh, de mannen van Revolva en die zeiden van dit is toch helemaal oké. En nu de vraag, de kardinale vraag aan Suus de Groot van Night. Wat vind jij ervan? Ik vond het heel mooi. Oké. Ja, een hele relaxte, rustige sfeer. Ja, eh, het, heeft, het heeft wel wat. Het heeft, ja, het eh, heeft zeker wel wat. Ja, oké. Nou, dat ik, ja, ik, ik zelf hou meer van iets dynamischer. Weet ja. dat af en toe ook gewoon bijna dat je het echt... Eh, niet meer mooi is, maar dat je het wel voelt. ja, maar. precies. maar dat, eh, ja, ik vond het wel mooi klinken. Ja, nou goed, het is, eh, het is heel, heel duidelijk dat, dat, dat oordeel van jou in ieder geval. <laughs> dus ik ga wel eventjes weer een, een klein berichtje. Er zijn hier dus toch wel mensen die er wat kijk op hebben. En die zeggen dat dit gewoon redelijk goed materiaal is. Ja, ik vind het goed. Gewoon goed materiaal. Mooie stem ook. Mooie stem. Nou, Rebecca, dus dan weet je dat ook weer. <laughs> dus, niet? Pelopessi. Uh, eh, ze, dat is, eh, mm, ik denk een beetje van Molukse afkomst eh, dat ze is. Dus ik heb ook gezien dat ze inderdaad, ze is van Molukse afkomst. Lekker wijf. Oh, nee. <laughs> nou, <laughs> goed. Dat is, dat is, dat is IJmuiden. Hè? Een beetje rauw volk natuurlijk. Hè? we gaan zo dadelijk weer, weer eens iets van, van jou weer ten gehoor laten brengen maar nou, eer, zo dadelijk wat van jouzelf. Maar eerst wil ik nog even een eh, fijn nummer uit jouw eh, platenvakje hebben. Want, eh, want ja, daar wordt het toch weer eens een beetje tijd voor. En dan heb ik er zelf ook nog hier wat, wat liggen. Wat, wat ik jou ook nog even weer later Alright, mag ik dan? Mag ik dan? ja? Shit. Shit. Het cd'tje zit er niet in. Ja, wel, maar alleen cd2. cd2. Ehm, ja. Ja, dat is wel jammer. Dat is leuk. Want ik wilde eigenlijk uh, wilde ik, um, ehm, Suffragette City spelen. Hmm? Maar eh, deze vind ik ook wel gaaf. Eh, ik... Van David Bowie. David nummer, Bowie. Nummer 18, Little Wonder. Little Wonder van David Bowie komt eraan. Ik krijg hem nu aangereikt. Dat gaat dus nu... Hup, de CD-speler in. Eh, waarom David Bowie is dan gelijk mijn vraag. Eh, ben je een beetje zo als eh, Ziggy Stardust dat vroeger Ziggy was? Stardust, ja, ja, ja. dat is helemaal... Dat, dat, dat, hoor ik vaak ook van mensen. Want daar heeft hij ook zeg maar een beetje zijn schreden ook gezet. Hè? Dat, klonk heel... Ziggy Stardust, dat klonk heel subtiel. Eigenlijk niet echt overdreven hard, vond ik eerlijk gezegd. Nee, maar wel ja, uber rock and roll en ja, heel goed over nagedacht natuurlijk. Ja, dat is, dat is aan David Bowie wel en toevertrouwd. die songs die staan ook eh, ja, als, een, als een huis. En die teksten zijn gewoon weird. Dat vind ik leuk om naar te luisteren. En, eh, eerst kon, vond ik zijn stem niet zo. Nee. Kon ik kan niet goed naar luisteren. Maar eh, in de loop der jaren... En nu is hij eigenlijk niet meer weg te denken uit mijn cd-kast. Ja, kan hij... Kan hij heeft hij iets van genialiteit? Ja, absoluut. Ja? En kan hij het nog steeds? Ehm, ik heb hem eigenlijk nog nooit live gezien. Hmm. En ik ben ook eigenlijk niet echt bezig met wat hij nu aan het doen is op muzikaal hmm. gebied. Maar ja, als je het ooit hebt gekund, dan mag je daarop blijven teren, vind ik. Duidelijk. Het is niet zo iemand als Bob Dylan die met zijn rug naar, de muur, eh, rug naar het publiek eh, staat te spelen. De, zoiets niet. Dat zou Bowie niet doen. dat hoor ik wel eens inderdaad. Ja, ja dat, dat, zijn verhalen die ik ook gehoord heb eh, hier in Zandvoort. Van iemand die naar een optreden is geweest. Hij stond gewoon potverdorie met zijn rug naar het publiek. Ja. Hmm. Ja, dat interesseerde hem ook helemaal geen bal. Dat is niet het mooiste aangezicht natuurlijk. Ja, nou ja, goed. dat is een soort minachting naar het publiek. Maar dat zal David Bowie denk ik niet zijn. Hier is hij. shaking morning dog us. Little wonder then, little wonder, you little wonder, little wonder you. dolls, sleepy time, that's Little wonder then, little wonder, you little wonder, little voor die mensen die het eh, thuis eh, een beetje eh, niet begrepen hebben. Ik weet dus nu waar Prodigy de mosterd heeft gehaald. Dat hebben ze duidelijk denk ik wel van David Bowie Little Wonder hebben afgehaald. Denk je ook niet? Ja, dat, dat, drum en bass. Ja, dat, dat is, dus duidelijk daar vandaan. Ja, anders dan was het Forget City geweest of John I'm Only Dancing. Maar ik had alleen CD 2, sorry dames en heren. Maakt niet uit. Eh, de, de, de pret is er niet minder om. Moet ook wel kunnen, vind ik, op zo'n eh, dag als deze... dat je ook nog iets van Bowie eh, kunt draaien in een muziekboulevard. Waarom ook niet. ik, ik zelf heb hier ook iets uit jouw vakje <laughs> gezien. Dat is het vermaarde White Album van de Beatles. en en met, met name dit nummer... Revolution nummer 9. Die heb jij uitgekozen? Ja, dat vind ik, dat vind ik een fantastisch nummer. Gek. number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. number nine, number Tootsie. The Twist. Eldorado. Take this, brother. May it serve you well. aantal nummers eh, heeft eh, George Harrison eh, ooit bij de Beatles geschreven. dit was er een van, While My Guitar Gently Weeps. En nu zit ik even driftig te kijken naar dat andere nummer wat hij ooit geschreven heeft. Maar volgens mij is dat Something geweest. Eh, Something in the way she moves. Ja, ja precies. hè? die was het. Eh, wat eh, heel erg leuk was, was daarvoor. Want die kwam uit jou, de White Album. Ik vind dat hey, smakelijk. Oh, ja, ja, ik heb hem wel uitgekozen. Maar hij kwam wel uit jouw vak vandaan. en niemand durft dat aan. een hoop mensen durven dat niet aan. Revolution number 9. Maar wij hebben hem gewoon hier gewoon gedraaid. Ik vond het wel cool. Ik denk niet dat hij vaak gedraaid wordt. Dat, dat, denk ik ook niet. Het, eh, het, is weer tijd eh, voor jou. We gaan twee nummers eh, van je beluisteren. welke twee gaan we mogen horen? Zo dan... Ehm, de eerste wordt Stay Close to Yourself. Stay Close to Yourself. Ja, altijd dat je wel jezelf mag delen, maar altijd jezelf moet blijven. Ja. En de tweede die ik daarna speel is Mary Dan. Mary Dan. Yes. Ah, okay. dat gaat over commitments die je aangaat waarvan je denkt eh, eh, er nooit meer af te kunnen komen. Maar eigenlijk is het gewoon een eigen beslissing. Juist. Andermaal. juist, lekker duidelijk. <laughs> Andermaal. Sue the night. Helemaal andermaal verkocht. Oké, dus eh, nummer Stay Close to Yourself. no big deal to fall in love. It's simple when you got enough. But don't you give away your heart too easily. Cause you might give it all you got. While the one you love uses you up. And you won't know until it's done repeating. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself when love is found. But stay close to yourself. No, never let your head hang down when there's a way, there's a way out. Commit yourself when love is found, but stay close to yourself. It's hard enough to share yourself, just make sure it's your better half. And for the rest, just keep yourself. When you give away each breath, air until there's nothing left. Time to take a few steps back to see So never spread your ja, ja. <laughs> Even een eh, kleine handklap. <laughs> Goed, stay close to yourself was dat. Yes. Ja, nou, neem een lekkere slok eh, voor eh, de volgende, want... Oké, we gaan even tokkelen. Tokkelen? Even mijn hand uitwapperen. <laughs> ja, ja dat, als je muzikant is, is het rock and roll forever. Rock and roll. Ja, en ik ben zo'n Oh, ja, mijn handen die werken nooit altijd mee als ik... Eh, als ik een beetje spanning heb, dan beginnen ze te trillen als, een, als, als mijn snaren zelf. Stay close to yourself. Stay close to yourself, dear. <laughs> All right, Mary Dan. Mary Dan. lekker even rustig eh, <laughs> pauzeren. dat, eh, dat kan makkelijker, want eh, dit is een plaatsgenoot van je. you there to call me a brief moment to sort things out so we can get along again, again. I am scared to ask, scared to find out that you don't want to, cause you just don't. what we have. Ja, dat was er. Hadassa was dat. Can We Talk. Daarvoor hoorden we uh, Fabiana Dammers natuurlijk met eh, haar nummer Can Say No. Eh, fingerpicking gitaarspel. kan jij dat eigenlijk ook zoals zij dat deed bij Can Say No? Can Say No. Can Say No, ja. <laughs> nou, Fab is er wel ja, een stukje beter in dan ik hoor. Toch wel? Maar ik, I'm, I'm, getting there, oefen. Ja. Ehm, de tijd voor de muziekboulevard zit er zowat op. Eh, ik zou graag aan je willen vragen, blijf nog heel even zitten. Want eh, het eh, programma Zondag in Kennemerland gaat, gaat straks beginnen. En ik ga gewoon stiekem jou even meenemen naar dat volgende programma. Gewoon naar Kennemerland. Ja, daarom. Je komt ook uit Kennemerland. Dus, dus wat dat er gaat, gaan we gewoon nog even vrolijk verder in het, in het navolgende uur. Met daarbij natuurlijk het voetbal, wat er misschien ook aan de gang is. Dat horen we zo dadelijk allemaal in in het eh, volgende uur. Maar ik heb eerst nog iets anders eh, klaarstaan. Ik, eh, ik, zei al, Marcus en ik, we waren erbij toen We Cook With Fire in de studio was. Dat willen we je toch niet even onthouden, hoe dat klonk, dat optreden in de studio. Hier is Hello Hello. guests in the house. Hello, everybody.